Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Een grote chaos op het spoor rond Amsterdam. Die begon gistermiddag al door een storing bij ProRail. De problemen zijn nog steeds niet opgelost. Daarom rijden er van en naar Amsterdam al urenlang helemaal geen treinen. Collega Vincent ziet op Amsterdam Centraal veel moedeloze gezichten. We don't know, sir! We don't know, it's for everybody, it's a problem freedom, we don't know. Yes. De beveiliger probeert nog wat mensen te helpen. U probeert nog wat mensen te helpen? Het gaat niet, het gaat niet. Ja, klopt. Ik zie dat mensen u allemaal aanklampen. Ja, ik kan er ook heel weinig aan doen, toch? Ik bedoel, ik probeer mijn best te doen. Ik probeer een beetje te lachen. En, maar ja, wij kunnen ook niet de treinen laten rijden, toch? Ja, en als je denkt, dan pak ik wel vervangend NS-vervoer. Dat wordt hem ook niet. Nee, dan zou dat gaan om eh, bussen. Alleen in een bus gaan gemiddeld ongeveer 50 eh, mensen. En een trein, ja, per treinstel gaat toch gauw om honderden dat, eh, dat valt niet te organiseren. En als je dat wel gaat proberen, gaat dat ook leiden tot ja, onveilige en onverantwoorde situaties. Ook op andere plekken dan in Amsterdam kan je last hebben van uitgevallen of vertraagde treinen. ProRail heeft nog geen idee waar het probleem precies zit en hoe lang het nog allemaal gaat duren. Asielzoekers moeten sneller kunnen werken, dat wil D66. Nu zijn er nog allemaal regels voor mensen die aan de slag willen, zegt verslaggever Ewout Kiewiet. Nu moeten ze een half jaar eh, wachten eigenlijk in het AZC. Na een half jaar dan mogen ze werken en dan mag dat maximaal voor 24 weken per jaar. Voor Oekraïense vluchtelingen gelden die regels niet. Zij mogen meteen werken en D66 wil dat gelijk trekken. Ik wil dat ze eigenlijk na een maand al aan het werk kunnen en dat ze dan het hele jaar kunnen werken. Eh, zodat ze eigenlijk gelijk kunnen maken met de Nederlandse maatschappij en zodat Nederlandse ondernemers ook met deze mensen aan de slag kunnen. Vanmiddag kijkt de Tweede Kamer of de regels kunnen worden aangepast. Geen volle stadions meer voor Zlatan Ibrahimovic. De voetballer kapt ermee. Zijn contract bij AC Milan wordt niet verlengd. Ook had hij dit jaar veel last van blessures en kwam hij amper in actie. De Zweedse spits van 41 speelde onder meer voor Ajax, Manchester United, Barcelona, Juventus en Paris Saint-Germain. Het weer nog. Op de meeste plaatsen een zonnig dagje. Lekker warm ook. 20 tot 25 graden. Aan de kust af en toe wat wolken. Daar is het ook wat koeler. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Van en naar Amsterdam rijden voorlopig nog geen treinen door de grote systeemstoring. Verder verloopt de ochtendspits niet bijzonder druk. Er staan een paar wat langere files, zoals op de A9 Alkmaar richting Amstelveen... tussen knooppunt Kooimeer en knooppunt Velzen, 12 kilometer met 20 minuten vertraging. A10 de ring van Amsterdam voor de Koentunnel vanuit Amersfoort, 4 kilometer met daar een kwartier onthoud. En 247 Hoorn Amsterdam, bij Broek in Waterland nu 2 kilometer.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 Sinds gistermiddag ligt het treinverkeer rond Amsterdam plat... doordat de beeldschermen bij de verkeersleiding niet werken. In Eindhoven is gisteravond een bestuurder van een auto een winkel van de Action binnengereden. De bestuurder raakte gewond en de winkel liep flinke schade op. De bestuurder had gedronken, hij is opgepakt. En volgens de Telegraaf is Peter Bos dicht bij het tekenen van een contract bij PSV. Het Eindhovens Dagblad meldde eerder al dat de 59-jarige Bos als topkandidaat wordt gezien... om de opgestapte Ruud van Nistelrooy op te volgen.